weg in Amsterdam. Met de line-up Sander Kleinenberg, Funk Agenda en de Downtown Party Network. Prijs is 15 euro voorverkoop bij Ticketscript. Het duurt van 12 tot 5. En vervolgens Don Diablo en Salu in de Hanger 20 eh, in Breda. Ja, ik denk, ja, We, zaten toch al zo lang met eh, Breda. Ja, dus uh, wil je Don Diablo zien? Eh, race even snel naar eh, Breda toe. Van 11 tot 4. Eh, prijs is 10 euro. En natuurlijk door is more 15 euro. En dan gaan we naar de zaterdagavond. Onze... Een feestje waar jij waarschijnlijk wel heen gaat. Daar ben ik denk ik te vinden, ja. En waarom ga jij daarheen, Dennis? Als het goed is, voor jouw plaat over de grote speakers. Dus wil je ons enige echte Dion Sydney over die keiharde boxen in de escape horen? Dan moet je er ook bij zijn. Keihard op die speakers, dans op die sneakers. Ga naar de Framebusters in de escape. In Amsterdam. Eh, kaarten die zijn 16 euro. En wil je ze kopen? Dan ga je naar www.plogic.nl En de line-up Raimundo, Mark Benjamin, Tiam Tamor en MCG. Oh, de een, dat is de nummer 1 MC. Is dat de nummer 1 eh, nou, MC? Ik, hij wordt echt beschouwd als een van de beste. Hij is ook de meest gevraagde MC. Hoor. Eh, je kan op elk evenement komen wat je wil. Hij is er altijd. En hij is erbij. Nou ja. Op Sensation wordt hij ook eh, op alle landen gevraagd. Maar goed, lang verhaal kort. Hij is gewoon goed. Dan gaan we door naar Madhouse versus Clubbing. Dat is jouw eh, pakje aan, hè? Ja, daar hou ik altijd wel van, hoor. Lekker. Dat is jouw uh, dan, dan, gaan we naar eh, de Panama. Of de oostelijke handelskade nummer 4. De kaarten zijn 10 euro en je weet het, aan de door zijn die ticketjes more. 15 hele euro's. Kaarten koop je via Paylogic. En wie vind je daar? Mr. Jean, oftewel... DJ Jean. Madhouse himself. Erik van Kleef, je kent wel van Slam FM als je natuurlijk CFM eh, niet op hebt staan, kun je daar ook eens een keer naar luisteren. Ook altijd leuk. Rico van Vela. En de studio wordt uh, gehost door Santito en Co. C. Ja, het laatste feestje van vanavond komt de Midnight Freaks Invites James Sabila. Wie vinden we daar? James Sabila, Fern Hazendonk en onze enige Dennis Ruyer. Kaarten 15 euro, zijn te koop via Paylogic. En ja, de muziekzaal, je weet het, is house. Ja, Club Air Amsterdam. Helemaal gezellig. Het begint om 11 uur en om 5 uur word je de tent uitgeveegd. En dit eh, lijkt me een leuk feestje als afsluiter. Vorige week hebben we ook deze plaat gedraaid. Drop the lime. Hot as hell. En ja, hij gaat het goed doen. We sluiten af. Het eerste uur. Met deze knaller. Zometeen. Wow, DJ Cindy versus DJ Ramonski. Keihard door de Zandvoortse Eter. Over het wereldwijde web op www.cfm Zandvoort. Via de livestream. Wow. Beers. Hot as hell. En dat is deze plaat zeker. En wat ook ze heet is... Onze enige echte DJ Dion Sydney versus DJ Ramonski. Het komende uur op jouw CFM Zandvoort. All the things we could do I feel this connection You are the reflection of what I've been walk my way. If you ain't got nothing to say, then you better walk away. Gotta try to keep my cool, but I might just break these rules. I'm a freaky kind of girl. Hope you are freaky, freaky too. to the fly. We just gotta get to the flight. an attitude. DJ pump Keep on moving like it's a movement. You don't really wanna get left behind. Can't find your way, can't find your mind. Light years gonna run across with time. Light wave optics for the blind. Ultraviolet by design. Bright like the moon in the prime. Eyes wide shut, falling behind. Sizzle retinas, that's the sign. Vision makes planets align. Cosmic rays going down the spine. Sliding off the electric system. Light wave optics through the prism. Through the prism. Through the prism. Through the prism. Through the prism, through the prism, through the prism. drum. drum. Yeah. DJ Dion Sydney. Tot aan 11 uur. Non-stop in de mix. Dit is See It op jouw CFM Zandvoort. Hou me hier. the show rocker, I rock the show. the show rocker, I rock the show. the show rocker, I rock Stay.